2 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet is een anti-kraakpand ontruimd vanwege asbest. Tientallen bewoners van de 42 woningen in het pand moesten kort na middernacht vertrekken. Voor mensen die niet bij familie of vrienden terecht kunnen... is opvang geregeld in een sporthal. De ontruiming van het pand verliep chaotisch... omdat veel bewoners niets van de ontruiming wisten. De asbest werd gevonden door een bewoner van het pand... en na metingen werd besloten om alle bewoners te evacueren. Het gebouw is via een corridor verbonden met een naastgelegen zorgcentrum. Die gang is nu afgesloten. Onderzocht wordt of er via de corridor ook asbest in het zorgcentrum terecht is gekomen... en of in het zorgcentrum zelf asbest is verwerkt. Een neef van de Servische oud-generaal Mladic heeft bekend dat hij zijn oom heeft verborgen... toen hij op de vlucht was voor de politie. Volgens omroep B92 in Belgrado heeft de neef Branislav Mladic een deal gesloten met de Servische officier van justitie. Door schuld te bekennen zou Branislav een lagere straf krijgen, vier jaar cel waarvan drie voorwaardelijk. De rechter spreekt zich volgende week over de zaak uit. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag verdenkt Mladic van oorlogsmisdaden. Na de val van Srebrenica in juli 1995 werden onder zijn commando duizenden Bosnische mannen door Servische militairen vermoord. Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Sebastiaan Verschuren net niet voor een stunt kunnen zorgen. Op de 100 meter vrije slag kwam hij 800ste tekort voor een bronzen medaille en werd vijfde. Bij de vrouwen plaatste Ranomi Kromowidjojo zich met gemak voor de Olympische finale op de 100 meter vrije slag. Ze zwom de beste tijd en ook een Olympisch record. Femke Heemskerk werd uitgeschakeld en ook Nick Driebergen is niet door. Hij werd in de halve finale van de 200 meter rugslag vierde. In het Olympisch badmintontoernooi is de Nederlandse Yao Ji uitgeschakeld. Zij verloor in de achtste finales van de Indiase Saina Nehwal, de nummer 4 van de wereld. Het weer vannacht buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Ook in de ochtend nog buien. Smiddags pas droger en meer zon.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 But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. It's sure enough good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't gonna see me getting down on my knee. I'm undecided and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. do me wrong, do me right right now, baby. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbye. de tenor hoor je Michael Brecker. Je mag wat kosten, zou ik zo zeggen. Michael Brecker, ter begeleiding van James Taylor. James Taylor die hoorde met een nummer dat in 1972 werd opgenomen voor de LP One Man Dog. Je hoorde de man met Don't Let Me Be Lonely Tonight. Welkom allemaal, dit is de Nachtink Danders, het muziekprogramma van de VARA op Radio 1. Met muziek van heinde en verre en van alle genres. En ook muziek die op een of andere manier iets met de actualiteit te maken heeft. Maar dan kan je niet <laughs> zeggen van James Taylor. Heeft, James Taylor, het heeft wel wat met de nacht te maken. Doen Let Me Be Lonely Tonight. Volgende heeft wel wat met de actualiteit te maken. Want de begeleidingsgroep die je nu gaat horen... Die gasten die waren afgelopen avond in Amsterdam. Die gaven daar een optreden in Paradiso. En vanavond alsnog wederom een optreden heb ik het over de roet. En wie gaan ze begeleiden? John Legend, want van hem verscheen twee jaar geleden een album...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 They don't have so very long before their judgment day. Oh. So won't you make them happy? En niet alleen de stem van John Legend, je hoort ook nog een dame mee zingen. Melanie Fiona was dat. Twee jaar geleden toen verscheen de cd van John Legend, Wake Up. En zoals ik al zei, werd daarin bijgestaan door The Roots. Diezelfde Roots die dus afgelopen avond in Amsterdam waren. Maakte vorig jaar een album met een soul koningin meer of meer. Want de Queen of Soul blijft natuurlijk eh, Aretha Franklin. Maar deze dame die mag er ook zijn. Betty Wright. This song goes out to all of you that blame every child you ever had on me. I know cause I meet all these little kids named Betty Wright. After tonight is tonight. Hmm. Light up a candle. We got business to handle. It feels like tonight. just a hand. we got this to handle. It feels like tonight again. Light up a candle. We got this to handle. was 58. Lentesjongen Betty Wright, Jordia, hier met Tonight Again. En dat is te vinden op een recent album. Vorig jaar verschenen, Betty Wright, The Movie... waarin zij geassisteerd werd, productioneel en eh, muzikaal... door het gezelschap The Roots uit Philadelphia. Afgelopen avond dus in het Amsterdamse Paradiso. En vanavond zijn ze daar ook nog voor een concert. En dan zal ongetwijfeld dit niet ontbreken. Een grootheid hit van tien jaar geleden. Met de medewerking van Cody Chestnut. The Roots and the Seeds. she don't know. We in the city with a pro shake, ride and roll, and I'm a goddamn rolling stone. I don't beg, I can hold my own. I don't break, I can hold the chrome. In this way in a ton, and I'm a son of a gun. My code name is the only one, and black gold is bad. These streets he done ran ever since when the game began. I never played a fool. Matter of fact, I've been keeping it cool since money been changing hands, and I'm ready to shine. The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings going know my name. to My Roots. Eh, de compositie was geschreven door Lemon Dozier, een oude Motown-medewerker. Lemon, <laughs> Lemon Dozier, Brian Holland en Eddie Holland die hebben veel eh, composities gemaakt... en eh, geproduceerd en geschreven voor onder andere de Supremes, de Four Tops en dergelijke. Maar die Lemon Dozier die maakte in 1978 dit, Odyssey, dit voor Odyssey Back to My Roots. En daarmee hebben we dan het, het rondje gehad. Dit is nieuw talent. Jesse War is haar naam. uit. Het Verenigd Koninkrijk komt ze, deze zangeres Jessie Wars, de naam van het meisje. En je hoorde haar met eh, het nummer Wildest Dream. Nogmaals, goeienacht allemaal. Welkom bij de Nacht in Donders, de Vader op Radio 1. En zoals je gewend bent bij de Varennacht op Radio 1... gaan we weer een aantal eigen opnamen draaien. Eigen opnamen die in heden en verleden zijn gemaakt in een, een radioprogramma. Opnames die op de plank zijn blijven liggen. En eh, ik haal ze dan weer van de plank af om ze te laten horen hier in De Nacht Klinkt Anders. Zo dadelijk heb ik er een voor je. Verder kan er getwitterd worden via hashtag nachtklinkt. En nacht spel je dan als letter N en 78 Nachtklinkt. Daar kan je op twitteren. En je kan natuurlijk ook eh, mailen via de website van De Nacht Klinkt Anders. En dan kan je weer terechtkomen via www.vara.nl. Er kan ook nog gekust worden en dat, eh, daar ga ik nader eh, op in, zo tussen 5 en 6. Maar kan je nu even de vraag eh, laten horen. Ik ga namelijk iets draaien van een nieuwe verzamel-cd. Een, uh, een 3-cd-box is dat van de Britse band The Searchers, uit de jaren 60 heel populair. Die hebben in de Nederlandse hitparade ooit gestaan. Met een liedje dat heet Take It or Leave It. En ik wil van je weten, wie hebben dat nummer ooit gecomponeerd? Van wie is het origineel? Dat dus. Je mag het antwoorden eh, via de mail of via de Twitter. Goed, verder ook nog en eh, B. Je hoort eh, straks over uh, ruim een kwartier een fragment van Kees van en Wim de Bie. En ook in het uur tussen 4 en 5 een fragment van Van en de Bie. En over enkele ogenblikken een reeks platen die te maken hebben met het thema radio. Maar ik ga eerst meenemen naar uh, 1996. Toen waren de Moody Blues te gast bij het programma van Henk Westbroek op Hilversum 3. Tussen het middagprogramma Denk aan Henk. En ze zongen In Your Wildest Dreams. Once upon a time, once when you were mine, I remember skies reflected in your eyes. I wonder where you are. I wonder if you think about me. Once upon a time in your wildest dream. Once the world was new, our bodies felt the morning dew that beats the brand new day. We couldn't tear ourselves away. I wonder if you care. I wonder if you still remember once upon a time in your wildest dream. And when music plays, when the words are touched with sorrow, when the music plays, I hear the sound I had to follow. Once upon a time, once beneath the stars. The universe was ours, love was all we knew. All I knew was you. I wonder if you know. I wonder if you think about it once upon a time in your wild. en de Moody Blues. Zoals eh, te horen waren in het programma Denken en Henk op 6 november 1996. De Moody Blues in Your Wildest Dream. De band bestaat nog steeds en ze gaan zelfs weer eh, toeren. Binnenkort begint eh, weliswaar in Amerika een tour... naar aanleiding van het feit dat het precies 45 jaar geleden was... dat hun LP Days of Future Past uitkwam. Daarop ook Nights in White Zetten. Nou, die tour die gaat dus beginnen in de Verenigde Staten over een korte tijd, nu van herfsttoer zal het eh, gaan worden. En die eh, eindigt dan zo 15 december in het eh, goklustige Las Vegas. De Woody Blues, nog steeds actief dus. Dit is mooi, ik heb er ook gezien op Rockwerchter. En dit heeft ze toen ook gezongen. Het is een nieuw nummer van de zangeres Bed for Lashes. Ook uit Engeland komt ze. En je hoort haar hier met het nummer Laura. You say that they they've all left you behind. Your heart broke when the party died. Drape your arms around. rags on and let's sing along to that lonely song. just stuck in a pale blue dream. And your tears feel hard on my bed. een mooie platen gemaakt, maar dit was wel heel schitterend. Eh, Laura, de titel van Bed for Lashes en wat eh, ik heb haar uh, mogen aanschouwen... en ik heb ervan genoten van het optreden van Bed for Lashes op uh, Rock Alweer een dikke maand geleden onderhand. Uh, goed, Haunted Man, dat is de titel van het album dat op uitkomend staat. En dit is dan als voorproefje de single Laura Bed for Lashes. Afgelopen maandagochtend, in de nacht van zondag op maandag op deze zender... heb je Caro's Nacht van het Goede Leven. Adelien van Nier die was er niet. Die werd eh, vervangen door Rex van Beuningen. En Rex ontving in zijn programma een band uit Eindhoven. Een band onder de naam Bad Beat Collective. En ze speelde daar dit nummer. Whoa, oh, oh, on the radio, where my baby and I first met. Whoa, oh, oh, on the radio, as the tube afgelopen nacht dus hier in deze studio, in deze Radio 1 studio... bij de Nacht van het Goede Leven van de KRO... een optreden van de Backbeat Collective uit Eindhoven... die op 29 september een concert geven in Plein 79 in Den Bosch. Wat je hier hoorde, dat was een band in een afgeslankte bezetting. Had dat ongetwijfeld te maken met het tijdstip. Maar als ze eh, 29 september in Den Bosch zijn, dan zijn ze op volle sterkte. En dat is maar liefst zo'n 12 man.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 En Tom Robinson, de muzikant, is tegenwoordig ook op de radio actief. Elke zaterdagavond presenteert hij bij eh, de BBC, Six Music... dat is het alternatieve muziekstation, presenteert hij een radioprogramma... waarin hij, zoals de website vermeldt, een unieke eh, mix van diverse muziekstijlen laat horen. Tom Robinson, hier is de zanger Listen to the Radio. Zo dadelijk hoor je Kees van Kooit en Wim de Bie eh, ook met een sketch op de radio. Maar eerst Velafsky. Wat je niet kunt zeggen, moet je dan maar schrijven. En als je niet kan schrijven, nou dan moet je het maar zingen. Valt er wat uit te leggen, moet het soms beklijven. Alsof het soms beklijven kan, die lieve mooie dingen. En wat ik even zeggen wou, is dat ik zoveel van je hou. Ik weet het wel, wat is dat nou? Lau, lau, lau. zingen, dan moet je het maar zeggen. Oh ja, je wou niks zeggen, dan moet je het maar vergeten. Het laat zich toch niet dwingen, het valt niet uit te leggen. Het zijn zo van die dingen, ja, dat zou je moeten weten. En wat ik even weten wou, hou jij van mij, ik hou van jou. Wat is het nou? schrijven, dan moet je het maar zingen. En als je dan niet zingen wil, dan moet je het maar vertellen. Gaan of wil je blijven, ik zal je heus niet dwingen. En als er nog wat dingen zijn, dan kun je me toch bellen. En wat ik even zeggen wou, is dat ik niet meer van je hou. Ja, wat is het nou? nee, zeven over half één al bijna weer. Oh, we moeten opschieten. Wat gaat dat snel? bedenkt dat wel. U luistert in elk geval nog steeds naar Hilversum TV. Het programma Bellenblazen, een luchtig niemandalletje... dat om half twee, kwart voor twee zo ongeveer weer uit elkaar spant. Maar wat gebeurt er vandaag nog meer op diezelfde goede oude ouderwetse radio? Dat vertelt Wim. Wim, kom er eens in. Had je al koffie Ja, fijn. Dankjewel, Kees. Nou, nog een bakje. Ik heb er pas één in de kantine Daar staat hij te graag. Ga je... Leuk zeg, om eens bij jou in Bellenblazen te ja, zitten. Ja, leuk joh. Ik wou even een paar dingetjes Ja, wat doe ik allemaal wat voor de radio? Doen, Wel, daar is dan allereerst mijn eigen programma, tussen, tussen haakjes haakjes, Tussen haakjes, Wim, tussen haakjes is toch een programma? Heb ik gehoord. Ik weet er nog niks van. Het moet nog komen. Dat de dingen zo'n beetje tussen haakjes Dat kan je wel zeggen, Kees. tussen haakjes zetten dingen zo'n beetje tussen haakjes. Tussen haakjes is een programma. tussen aanhalingstekens dan nog altijd. Hè? Dat de dingen, zo zeggen wij dat, de dingen tussen haakjes en de puntjes op de i zetten. Tussen haakjes en de puntjes op de i. wat vind je daarvan? Eh, tussen haakjes... Eh, wanneer? Nou, tussen haakjes gaat er dus elke woensdagmiddag van 2 tot 4 uit. Wat zeg je nou? Dat was toch van 2 tot 3? Dat is tussen haakjes een uur langer dan vorig seizoen, Ja, ik heb er een uur bij. Ja, ja, ja. En oh, toen heette tussen haakjes, tussen haakjes, nog tussen aanhalingstekens, ja, weet je wel. Eh, het is nu dus tussen haakjes. Eh, tussen, uh, aanhalingstekens is dus tussen haakjes. Het was van 2 tot 3, tussen aanhalingstekens. Van 2 tot 4 woensdagmiddag. Ja, nou, Wim, dat wil ik wel eens even van je weten, joh. Wat kunnen we dan zo tussen haakjes, vraag ik het hoor. Wat kunnen we zo ongeveer verwachten in tussen haakjes, in dat uur extra wat je nu hebt? Nou, eh, leuke plaatjes, Kees. Oh, telefoongesprekken met luisteraars. En vooral veel muziek. Gezellige muziek? Hele gezellige muziek, Kees. tussen haakjes, gaat ook veel actualiteit doen. ja, dat moet wel een uur erbij natuurlijk tuurlijk, actualiteit erin. Actualiteit tussen aanhalingstekens, tussen haakjes. Ja, en dan doe je daarnaast, Wim, tussen haakjes hoor... Eh, doe je naast tussen haakjes nog een radioprogramma. Ja, ja, ja, ja. veel werk is, dat is punt uit. Punt uit, een programma met een vraagteken. Weet je wel, eh, punt uit, een muzikaal programma... dat nergens een punt van maakt en hier en daar een uitroepteken achter zet. Dat is dus punt uit. Nou, we hebben de verzoekplatenrubriek Komma binnen. Waar de mensen dus verzoeken. En dat is een heel leuk onderdeel. Dat is eh, luisteraars aan het woord. Ook telefoon In dubbele punt. Dat, dat is dus in punt uit, komma binnen en dubbele punt in Dus in punt uit. Daarnaast dus tussen haakjes. Tussen haakjes, ja. En van 2 tot 4. Van 2 tot 4. En het, het oude tussen haakjes. En dus nu tussen haakjes en punt uit. Met actualiteit. Met komma dubbele punt. Zijn er tussen haakjes, Wim? Je hoeft geen antwoord te geven, misschien een gekke vraag. Maar zijn er tussen haakjes punten van overeenkomst tussen tussen haakjes? Tussen jouw oude haakjes, jouw oude tussen haakjes, de oude tussen aanhalingstekens en dat nieuwe punt uit? Ja. Nee. Ook dat nee, ja. Nee. Maar nou ja, of het zou wezen dat het dus allemaal programma's zijn... die eigenlijk geen naam mogen hebben. Fijn wel, bedankt Wim. Heel Graag gedaan, Kees. Fijn dat ik even bij je in Bellenblazen mocht komen. En om dat allemaal te vertellen over punt uit en tussen haakjes. Ja. was. Graag gedaan Wij gaan verder met Bellenblazen. Dag, ja. Wij gaan verder met Bellenblazen. En dat betekent dat wij gaan zomaar bellen met een luisteraar in het Land. Met het huis van mevrouw Roelhans. Ah, goedemiddag mevrouw. U spreekt met bellenblazen, zal ik maar zeggen. En luistert u op dit moment naar de radio? Dat moet wel, hè? Eigenlijk. Met het huis van mevrouw Roelofs. Ja, mevrouw Roelofs, ja. Nee, mevrouw Roelofs is badmintonnen. Dus. Oh, dus ik spreek niet met mevrouw Roelofs. Nee hoor, u spreekt met het huis van mevrouw Roelofs. Ik spreek met het mevrouw huis Mevrouw is badmintonnen. Dus. Oh, dat is altijd woensdagmiddags, hè? Dan gaat ja. mevrouw Roelofs badmintonnen dus. en dan pas ik op meneer Roelofs. Heel gezond. Oh, u past op meneer Roelofs? Nou, <laughs> dan, zou, ik maar oppassen, mevrouw. Ja, dat doe ik. Ja, ja, ik pas op meneer ja. Ja en, waarom past u op meneer Roelofs, als ik vraag maar? Eh, nou, omdat mevrouw Roelofs is badminton. Eh, dan moet ik even op meneer Roelofs passen. Ja, Is meneer Roelofs ja. bedlegerig of een beetje ziekjes of zo? nee, nee, hoor, nee, nee, nee, nee, is een hele vitale man hoor, meneer Roelofs. Oh, fijn, heel gelukkig. Maar waarom moet u dan op hem passen, hè? als hij zo nou, vitaal nou, is? Eh, dat hij het niet onderaan het bankstel smeert, Onderaan het bankstel? wat smeert mevrouw Roelofs? Nou, wat hij uit zijn neus speurt. Oh! Ja, ja. dat smeert hij altijd ah, onderaan de drie zitsbank. Oh, als mevrouw Roelofs is gaan badminton. Ja, nee, ja, ja, fijn. Mevrouw Roelofs. U spreekt met het huis van mevrouw Roelofs. Met het huis van, mevrouw ja. Roelofs is er niet. Nee, die is Daarom pas ik even op meneer Roelofs aan. Dat hij, het niet onder aan de meer. smeert. Ja, je krijgt het er niet nee, meer af, nee, nee, mevrouw. je moet er heel vlug bij zijn. Ik maar AMD eh, krijg je het al niet meer af. En die van meneer Roelofs helemaal. En nu zit u gezellig met meneer Roelofs naar bellenblazen te eh, luisteren. Eh, nou, nee hoor, we hadden net kleed opgenomen... Oh. om een beetje te gaan badmintonen. Oh, ja, fijn. U moet namelijk mevrouw weten Roelofs, mevrouw Roelofs Mevrouw Met het huis van mevrouw Roelofs, mevrouw mee. Nou, eh, eh, het huis van mevrouw Roelofs, hè? Ja, spreek u, mee. Het huis van mevrouw Roelofs mag een plaatje vragen. U mag een plaatje vragen, een muziekje. Oh, wat een Ja, dat is leuk, hè? Eh, waar, houdt u oh, ongeveer van? Welk genre? Wat, wat, wat, Welke wat type? Ja. U? houdt u van? Nou, iets romantisch gaan. Iets romantisch. over de liefde. Dank u wel. my shit on the radio. Well, I hate to say, but I've been going solo. You like me till you heard my shit on the radio.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 met de sketch op de radio. En alle liedjes op de radio, dat was er eentje van uh, eh, Velofsky. Zo dadelijk na het nieuws dan hoor je Cliff Richard en The Shadows.